Robert met het NOS-journaal. De Amsterdamse beurs wordt voor het eerst sinds 1989 uitgebreid. Er worden eind deze maand vijf nieuwe bedrijven toegevoegd aan de AEX... en daarmee bestaat die AEX uit 30 bedrijven. Beursbeheerder Euronext zegt dat het de AEX met deze uitbreiding aantrekkelijker wil maken. Bedrijven die promoveerden naar de AIX e zijn JDE Peets, het moederbedrijf van Douwe Egberts... Postkluisjesaanbieder Impost, investeringsmaatschappij CVC Capital Partners... Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd... en vastgoedinvesteerder WTP. Al deze bedrijven zaten in de zogenoemde midcap, de index voor middelgrote beursfondsen. De VS zegt Qatar vooraf te hebben gewaarschuwd voor de Israëlische aanval op Hamas-leiders in de Qatarese hoofdstad Doha. Qatar ontkent dat en zegt dat de telefoon pas ging toen de explosies al te horen waren. Hamas beweert intussen dat alle hooggeplaatste leiders die het doelwit waren van de luchtaanvallen nog in leven zijn. Rechters van het Braziliaanse Hoge Rechtshof zijn begonnen met het stemmen in het proces tegen oud-president Jair Bolsonaro. Hij wordt verdacht van een koepoging na zijn verkiezingsnederlaag in 2022. Het vonnis wordt voor het einde van de week verwacht. De eerste van de vijf rechters heeft zijn stem al uitgebracht. Opperrechter Alexandre Moares noemde Bolsonaro het hoofd van een criminele organisatie... en zei dat er geen twijfel was over zijn schuld. Het uitbrengen van een stem kan uren duren. Er is een meerderheid van rechters nodig om Bolsonaro schuldig te vinden.